9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat er geen reden tot paniek is... nu de IC-cijfers voor de derde dag op rij licht zijn gestegen. Pas als er drie dagen achter elkaar gemiddeld 10 nieuwe coronapatiënten... op de intensive care bij zijn gekomen, gaan de alarmbellen af. Verder wil De Jonge op korte termijn lessen trekken uit de aanpak van de coronacrisis... Daarmee wil hij betere maatregelen kunnen nemen als er een tweede uitbraak komt. Morgen stemt de Tweede Kamer over een extern onafhankelijk onderzoek naar de corona-aanpak. De jongen ziet zo'n onderzoek niet zitten. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken vraagt burgemeesters het demonstratierecht te beperken of, als dat nodig is, te verbieden. Volgens Belgische media schreef minister De Krem aan de burgemeesters dat het recht om te demonstreren niet zwaarder weegt dan de volksgezondheid. Hij noemt de maatregel om het coronavirus te bestrijden essentieel. Ruim een week geleden eindigde een antiracisme-demonstratie... met 10.000 deelnemers in Brussel in rellen. Ruim 100 mensen kregen een boete omdat ze te weinig afstand tot elkaar hielden. Hotel- en congrescentrum Postillon ontslaat ongeveer een derde van het personeel. Zo'n 110 werknemers. Volgens het bedrijf ligt de omzet door de coronacrisis 60% lager dan vorig jaar... en is inkrimpen daardoor onvermijdelijk. De keten heeft zes hotels in Nederland... In maart gingen die allemaal dicht, maar inmiddels zijn ze weer geopend. Er is een sociaal plan voor de mensen die moeten vertrekken. Verschillende inlichtingendiensten, justitie en antiterrorismeorganisaties... gaan meer samenwerken bij het delen van informatie over internetdreigingen. De instanties als AIVD, het Openbaar Ministerie... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... komen gezamenlijk in één ruimte te zitten in Den Haag.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 Nothing ever lasts on this crazy roller coaster. till they fall again. geleden hadden we Jake eh, aan de telefoon over deze single There Comes the Devil van Moorpark. Een echte band hier uit eh, Noord-Holland. Kan iets, eh, kan niet te veel zeggen, maar misschien gaat er iets leuks gebeuren met dit programma. Waardoor er misschien wel veel meer Noord-Hollandse dingen in uh, Alternative FM gaan plaatsvinden. Maar daar eh, gaan we in de loop der tijd wel het een en ander over vertellen. Eh, dit is dus het laatste van Moorpark. There comes The Devil. Welkom in het tweede uur. Ook een single die vorige week eigenlijk is uitgebracht is Rhino. Ook een band uit Haarlem. En dat horen we nu de laatste single van eh, Erik en zijn kornuiten. Die heet In My Eyes. sun on the inside of my skin I want to see your world So that's where I'll begin. My back is brushed against the seat, and it seems I'm climbing high. I lost grip under my feet, and tell me why in my eyes you see a reflection of the one place in my eyes In my eyes In my eyes In my eyes Where does this metro go? We cannot leave the track Sometimes I feel I'm scared of all the things that are in the back man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now. I don't plan on hibernating cause this music needs making I can share it on my Instagram I'm digitally lyrical Giving y'all vibrations I'm stationed on house party You should come and take a visit And the pubs and the bars and the restaurants are closed how long will it take before we're free again? Nobody knows. I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home, and I need it. There's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit light when I hear it, and I know I'm not do this. I do a little dance on my own. Whoa, whoa. I get a little bit of life when the sun shines upon my balcony at home needed. There's a reason that I can feel it in my die je eh, zeker het eh, komende weekend misschien wel zou kunnen draaien. Eh, deze zeker van Benjamin Fro. Quarantunes bij Benjamin Fro en Little Bit of Life. Want het wordt warm weer, mensen. Dus het kan best wel. daarvoor hoorde je Rhino met In My Eyes. we gaan even kijken of we er nog twee kunnen, kunnen doen. Het wordt lastig, maar goed, we zullen het gewoon proberen. De Leaser. toch weer. Eh, zweten is het dan ook nog. Om eh, eh, mensen gewoon aan de telefoon te krijgen. Maar gelukkig, het is gelukt ook bij het volgende onderdeel. Dit was 37 degrees. Dat wordt het dit weekend zeker niet. Temperaturen gaan wel omhoog. Maar dat het zo warm gaat worden, dat, dat denk ik niet. Stuck in my head is denk ik wel even een lekker opgeruimd plaatje... wat je zo kunt horen op op deze dagen. Eh, dat de zomer in aantocht is. En daarvoor Delise met Verbonden. Nou, ik ben ook verbonden met uh, Sebastiaan van I Am Lotus. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ja ik, eh, het is een heel leuk verhaal hoe ik aan jullie ben gekomen. dat was een, ergens, geloof ik, in april. Toen was er een livestream van, ik meen ook 3 voor 12 lokaal. En daar maakten jullie ook deel uit van. Oh, wat leuk joh, dat je ons zo... ja, en ik denk, ik, eh, ik zag iets van I Am Lotus. Ik ga toch even kijken, want ik denk, eh, daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar. En eh, ja, jullie hadden toch al gelijk meteen mijn hart wel een beetje gestolen. Door de manier van muziek maken, lekker alternative. Gewoon, ja, nergens een beetje rekening mee houden, maar gewoon je eigen dingen doen. lekker eigenwijs. Dus dat, dat ben ik ook. Dus dan, wat zeg je? Mainstream zijn we zeker niet. Nee, nee, nee, dat zijn jullie ook niet. Eh, lekker tegen dat, dat zeker. Eh, even over die band, want we hebben het... Want jij bent van I Am Lotus. Jij bedient de toetsen, heb ik begrepen. Eh, wat is het voor een band? Poeh, ja. we zijn bij elkaar geraakt, zootje muzikanten uit de omgeving Den Haag. Ja. En wij vonden het heel leuk om eh, gekke muziek die niet echt veel gespeeld wordt, maar waar je wel heel goed op kan dansen, ja. Eh, te spelen. En ja, zo zijn we een beetje in elkaar gehaakt. En door een, eh, een gesprek met een spirituele oude vrouw in de trein is het Lotus gedeeld in elkaar gevallen. En zo zijn we een lotusbloem geworden. <laughs> dus die naam hebben jullie ook nog eh, gewoon eh, eigenlijk eh, bedacht... door met een spirituele dame te, te praten. Ja, ja, Nepal en Afrika, die ja. kwamen ons in de trein tegen en die was helemaal eh, over de lotus over ons. Ja, dat was nog eh, gelukkig eh, voor het mondkapjesbeleid wat de spoorwegen tegenwoordig, want anders wordt het een heel gemompel gesprek, denk ik, als ik het zo... <laughs> Nee, anders hadden we... ja, zo, zoiets. wat is er eigenlijk gebeurd sinds jullie dat 3 voor 12 verhaal hebben gedaan? dat, lokaal, dat lokale optreden via de livestream? Ja, het is heel leuk, want eh, we, we, waren een beetje sceptisch over, over het hele internet optreden, maar hm? eh, je ziet toch dat eh, kleine podia, wij zijn natuurlijk nog niet echt een bekend bandje, dus huh? Hm? zoveel draagvlak hebben we niet, maar ja, heel veel mensen, of althans, een paar mensen haakten erop in en we hadden nog een, een echte livestream concert eruit gehaald. En hm? we, zijn er toch, wel, we hebben toch wat bekijks gekregen. Ja, dat geloof ik wel. Want eh, eh, kijk, dan komt er zijn een of andere mafkees uit Zandvoort... en dan denkt, eh, denkt de IM Lotus, wat is dit nou weer? goed, wij zijn ook al een tijdje bezig... maar jullie zaten ook niet stil... want jullie willen een nieuwe videoclip lanceren. En dat doen jullie morgen. Yes, ja, inderdaad. Want dat is ook de insteek van het verhaal. vertel er eens over, wat, wat kunnen we in die clip zien? Ja, nou, we zijn eh, het dak opgeklommen. <laughs> in, eh, in, we hadden een heel mooi dak in Rotterdam gevonden. En daar hebben wij gewoon eh, alle instrumenten en alle apparatuur neergezet. Waar we echt in alle social distance lekker konden, ons gang konden gaan. Ja. En dat hebben we opgenomen met een paar camera's en een, een mengpaneel. En dat is zo goed uitgevallen dat we dachten, we gaan hem gewoon laten mixen. Ja. En we gaan hem online zetten. Ja. En dat eh, gebeurt morgen? Ja. Ja, ja ik, eh, eh, de, de zanger van de band, die zit ook naast me. Hallo. Ja, hallo. zanger van de band, wie ben jij? <laughs> ik ben Vincent. Ja, jij bent, oh ja, Vincent. Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik heb je naam voorbij zien komen. Ehm, maar even over, ja, want uh, Sebastian heeft net het een en ander verteld over I Am Lotus. Maar het is bijna komt van dat dak af, Vincent, of niet? Nou nee, wij wouden daar graag blijven. eerder dat iedereen wou eh, nodig om ehm, mee op het dak te komen. Ja. ja. Eh, is, is eh, Den Haag, hè, daar komen jullie vandaan. Is er, is er nog goed wat dat betreft lekkere muziek en bands en noem maar op? Ik denk het wel, als ik het zo hoor. Jullie zijn ook een Haagse band. Ongelooflijk. Ja. ja. Het is nog heel erg veel aan de gang. Heel veel bandjes en zware concurrentie. Ja? Nou ja, concurrentie. <laughs> Ja. Er zijn vooral heel veel, heel veel andere mensen die hun eigen muziek maken. ja, heel leuk. Eh, eh, dus je moet ook hard werken om eh, te kunnen onderscheiden wat, wat, dat, wat dat er gaat. Nee, er is niemand zoals wij. Nee? <laughs> Volgens mij zijn jullie al zijn jullie aardig spiritueel bevangen door, door die dame uit Nepal, denk ik. Ja, ja. ze heeft onze chakra's uh, goed opengezet. <laughs> <laughs> ik hoor het al. Ehm, even over uh, eh, Stays in My Heart. Uh, gaat het liedje nog ergens over? Wie van jullie twee wil daar wat over vertellen? Jij, Sebastian of Vincent? wie mag het... Vincent, Vincent, is de schrijver van Ah, dan ga ik het aan Vincent vragen. Waar, waar gaat het over, Vincent? Nou, het gaat over dat als je ooit van in mijn geval ging het dus over een persoon. Maar als je ooit van iemand heel erg hebt gehouden, ja. dat dat eh, dan eigenlijk je hele leven bij blijft Ja. En dat je dat eh, eh, moet koesteren. Daar gaat het niet over. Daar gaan we niet over. Ik, ik denk, jullie, jullie door, het, door de verklaring alleen al, heb je mijn hart er, er, al mee gestolen. Dus zullen we dan maar even gaan, we gaan draaien, denk ik. Ja, vet. Tof. Gaan we nu doen. Stays in my heart. Hier is I'm Lotus. All this time, bitter thoughts ran running round in my mind these days. Even my friends say that I bring them down. They say, let it go, let it go, let it go. Well, I don't know. Got to grow, got to grow, got to grow, got to grow a thicker skin and let new love. shut it out or build it up. Let go the fear, cause in the well, the bottom of the bucket will surely drop. They say absence makes the heart grow fonder, but I feel with you gone, I'm only lost to lonely ponder. They said it would go away, they said it would go away. Say you can show the pain, stays in my heart, love. They said it would be a drain. They said it would be a drain. Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. pleasure. It's harder yet to let it go. Feels like a loss I'll oh, definitely regret. So now I feel even bitterness has its silver lining. Now I deal with my loneliness without even trying. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain stays in my heart. Love. They said it would be a drain. They said it would be a dream, Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain. Stays in my heart, love. They said it would be a dream. They said it would be a dream, Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. moest er iets komen. En dan uh, komt er niks. Uh, ik dacht, eh, ik heb hem nog in de automatische stand staan. Niet dus. Maar daar is wel wat snel over wat te vinden hoor. Want ik ga gewoon verder met Friedeline en Truth or Dare. And so the story goes, the walls you'd seem to melt like snow. I pulled back up and I withdrew. I've come to know it well here on the inside of my shell where the air is different and emptier. is complete. Every corner in this town reminds me of you somehow, though I've lived here ages before we'd ever met. I track the traces that you left. volgende week eh, bij ons eh, nog even buurt telefonisch. Eh, Chasing Mavericks dat doen we met Lindy Jansen van, van de band. En daarvoor hoorde je Truth or Dare van Fridolijn. Het bracht de tijd op 8 minuten over half 10. Doen we er nog eentje, Operation Hurricane. Hier deels uit de buurt, want Jurian is, Juriaan is de frontman van die band komt uit Zandvoort, woont 500 meter hier van de studio af. Dit is het laatste werk, Divine. Eh, ook eh, een eh, stevige band. en dat zal zo dadelijk ook nog wel gaan klinken. Want we hebben weer om, wederom iemand aan de telefoon hangen. En dat is de frontvrouw van een band. Het is altijd leuk als we een, een dame hebben die stevig materiaal gaat brengen. Operation Hurricane heeft dat dan weer niet. Maar goed, dat, zo zei het zo. Joan, goedenavond. Hallo Jaap. Ja, Penthouse. volgens mij hebben we elkaar wel eens eerder gesproken, denk ik. Oh, is dat zo? Zou dat kunnen? Want ik, ja, <laughs> ik, ik, weet het niet, <laughs> maar goed. Nou, dat zou heel slecht zijn als ik me dat niet zou herinneren. Maar volgens mij is het niet waar. Nee, nou, dan, eh, dan is het niet waar. Goed, eh, maar eh, jullie komen wel uit, uit de buurt van Haarlem, heb ik begrepen. Ja, ik ga zelfs naar school in Haarlem. Maar we komen allemaal een beetje daar uit de buurt. Ja. ja. Wederom weer een Haarlemse wind. kunnen we met, uh, met de loftrompet nou ja, en nou een kwart. Ja, een nou ja. nou goed, een kwart. <laughs> Eh, jij zeker en eh, Max of zie ik dat verkeerd? nee, eigenlijk, eigenlijk alleen ik. Jij alleen? Ja. En jullie zijn met z'n vieren, vijven? Met z'n vieren, ja. Oh, met z'n vieren, oké. Okay. Eh, dus, maar goed, eh, ik vond het wel leuk. Eh, ineens krijgen wij een mail is altijd leuk. En dan ga je ernaar luisteren. En dan denk je, ja, ja dat is toch wel andere koek, denk ik dan. <laughs> en en ja, want hoe lang zijn jullie bezig met, met deze band? Nou, we zijn nu sinds Zweden, die je dus al gesproken hebt. Ja, ja die heb ik net... in zijn een geweest hoor. Maar goed, Zweden... <laughs> ja. Ja, nou ja, ook voor ons. Maar eh, sinds Zweden bij de band zit, eh, spelen we nu twee jaar ja. met elkaar. En dat gaat eigenlijk supergoed. Ja. Superleuk. Ja, wat, eh, even over Zweden, want hij speelt ook bij Eli. Maar wat, wat brengt hij bij jullie in, die band? Zweden is een de, de papa van de band. De papa van de band eigenlijk. Heel erg dat ik hem zelfs pap noem. <laughs> Laat het ja, maar niet horen. <laughs> En eh, nee, hij reageert er volgens mij ook al op. Ook al probeert hij stiekem te negeren ja, ja, ja. dat hij pap is. Maar uh, is gewoon een ontzettend creatieve drummer. En die, die voegt gewoon precies toe wat we nodig hebben. En hij past gewoon perfect in de band. Dus Even, even over die single. I'm Not Your Honey Bunny. I'm not your bunny honey. Ja. Oh, heb ik het andersom? Eh, ach, je bunny honey. Begrijpelijke fout. Ah, goed, eh, maar uh, zal ik even van de week even herstellen. <laughs> Is dit echt zo... <laughs> Mijn mond vol tanden, maar goed. maar goed, I'm not your bunny honey. Mhm. Wat is dat... dat dat verraadt iets, iets, iets van een... van een ja, je weet wel. Ik weet het niet, maar goed. Vertel. Ja, oké. <laughs> het, zit een, het zit een dubbele betekenis in, eh, of wat dan ook. Zoiets van, eh, ik ben je niet te krijgen, uh, eh, sodomiet erop, uh, kutkerel, ja, dat, zoiets. wow, wow. <laughs> ja, dat heb je goed, goed gezien. Ja, ja? Ja, voor mij is het ook eigenlijk best wel een conflict met mezelf, dit ja. nummer. Ja. Want het, het gaat eigenlijk over twee dingen misschien wel, maar in, in, feite gaat het over omgaan met iemand waarvan je waarvan je stiekem wel weet dat je dat eigenlijk misschien toch niet zou moeten doen. Ja. En, uh, want ja, een beetje de classic girl falls for the bad, bad boy verhaal. Mhm, mhm. Alleen val je dan niet voor de bad boy. En ja. Ja, eh, eh, waar het dan een beetje om gaat is grenzen opzoeken. Ja, zoiets toch, toch ook een beetje van spijt krijgen van. Ja, ik, ik, ik heb even ja. Eh, een beetje schuttingtaal eh, gebruikt. Maar eh, ik, ik, heb dat wel eens vaker wel eens van vrouwen gelezen. Sodomiet erop, rotkerel, ga weg. <laughs> Weet je. <laughs> nou, niet, nee, niet per se op zo'n manier. Maar meer zo van, kijken hoe ver je kan gaan. En dan opeens realiseren van... Ja, weet ik eigenlijk wel waar de grens ligt. Mhm. En dan dat iemand opeens dingen van je verwacht misschien wel. Terwijl, ja, ja je hebt nooit iets afgesproken. Dus, dus wat, wat doe je dan? Ja dat is een beetje de hele strijd waar het over gaat. Eh, is het eigenlijk eh, voortdurend een struggle, dat, eh, dat nummer dan, of niet? Voortdurend een struggle? Nee. Nee? nee? Nee. Hoe sta jij zelf in het leven eigenlijk? Als ik jou zo hoor, dan, dan sta je er toch wel vrolijk in, heb ik het, heb ik het idee. Natuurlijk. Ja? Ja, nee, ja. Of, of ja, vrolijk in het leven, of vrolijk in, de in het... Nou ja, opgeruimd. Laat ik het even wat, wat anders stellen. Ja. Ja? Ja. Ja, eh, eh, eh, gaan we dat ook merken bij een volgende werk van Penthouse? Ik, ik denk het wel, ja. ja? Een beetje ook gewoon uh, lekkere stevige rock, maar dan met een vrolijke ondertoon. Dat, dat kan natuurlijk ook. Deze iets, iets serieuzer, haast misschien wel wat cynisch als ik het zo begrijp. Of valt dat ook wel mee? Maar is het meer de emotie eigenlijk? Ja, emotie, maar ook humor, ja. zelfspot ik denk dat het volgende liedje van uh, eh, Penthouse inderdaad misschien wel wat optimistischer is. Maar er zal altijd wel een eh, serieuze ondertoon in blijven. Die gewoon emotioneel beladen is, denk ik. Goed. Ehm, ik, eh, dit, dit is de single. maar gaan jullie er ook nog iets van een clip erbij doen? Of? Ja, we hebben zelfs een... ja, alles is homemade natuurlijk. Dus hm. we hebben zelfs een clip ook. Ja. En die staat ook al online. Ja. Dus kunnen stiekem mensen al spieken. Maar dat is allemaal thuis opgenomen natuurlijk in het moment, eh, op het moment in Nederland dat niemand echt eh, ergens naartoe komt. Dus, dus kan eh, iedereen gezellig naar binnen kijken in onze, in onze kamertjes. Ja, dat is eigenlijk dus een beetje voyeurisme, maar dan op een andere manier. Ja. Ja, <laughs> zoiets. zullen we dan maar gewoon naar I'm Not Your Bunny Honey gaan luisteren van Penthouse? Lijkt me een goed idee, denk ik, toch? Hier is die, de, de nieuwe single van Penthouse. I'm Not Your Bunny Honey. platen die je soms eh, maakt eh, is eh, een te ambitieuze platenlijst afdraaien. Maar deze moet er gewoon in. Desolation Blues van Black Operator. helaas voor Charles, die is gesneuveld. <clears throat> En ook Willemijn de Boer, die heeft het niet gehaald vandaag. terwijl ze wel stonden aangekondigd om gespeeld te worden ja, eh, dan moet je keuzes eh, maken en eh, dan vliegen ze eruit. Ehm, maar goed, Charlotte, die zullen we kijken of we die morgen nog ergens in kunnen passen tussen 10 en 12. En anders eh, gaat hij gewoon naar volgende week. En eh, Willemijn de Boer, nou, die zit eh, nog ook wel regelmatig tussen 10 en 12. Dus die komt zeker nog wel aan bod. is het niet hier in dit programma, dan is het wel tussen 10 en 12. Want ik mag ook nog na het weekend drie dagen doen. Dus gaat helemaal goed komen. Tot aan 10 uur. En dan is het de beurt aan Nashville. Gaan we afsluiten met Roy de Smet. Want die zou ik bijna vergeten. Maar hij staat toch echt op de lijst. Mother of Two. Wat mij betreft graag tot volgende week. En veel plezier straks met Nashville Radio.